10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Volgens de OPCW zijn er gegronde redenen om aan te nemen... dat er chloorgas is gebruikt bij een aanval op de Syrische stad Douma april vorig jaar. Inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... hebben er giftige chemicaliën met chloor aangetroffen. Bij de aanval op de stad vielen tientallen doden. Volgens de OPCW is er geen bewijs dat de aangetroffen chemicaliën zijn geproduceerd in wapenfabrieken die destijds in handen waren van rebellen. De Syrische regering van president Assad heeft altijd ontkend achter de aanval te zitten en ook de OPCW heeft daar geen opheldering over. De inspecteurs hadden geen mandaat om schuldigen aan te wijzen. Pensioenfonds ABP vordert 3 miljoen euro aan pensioengeld terug... dat na een fout ten onrechte is uitgekeerd. De maatregel treft ongeveer 700 mensen. Door de fout kregen ze jarenlang elke maand een paar honderd euro aan partnertoeslag... terwijl ze daar geen recht meer op hadden. Bij een deel van deze mensen is afgelopen maand al automatisch geld teruggevorderd. Het ABP zegt dat dat niet had mogen gebeuren en biedt excuses aan. De wereldwijde uitstoot van broeikasgas methaan is voor het eerst volledig in kaart gebracht door het Europees Ruimtevaartinstituut ESA. Het Nederlandse Ruimtevaartinstituut SRON heeft daar een belangrijke inbreng in gehad. Methaan is na CO2 het belangrijkste broeikasgas. Het komt onder meer vrij bij energiewinning en veeteelt... maar ook moerasgebieden stoten veel methaan uit. Ook energiecentrales, bijvoorbeeld in China... laten een flinke piek op de kaart zien. De Amerikaanse actrice Catherine Helmond is overleden. Eind jaren 70 had ze een hoofdrol in de televisieserie Soap. Vanaf 1984 was ze te zien in de serie Hoes de Bos naast Tony Danza. Beide series leverde Helmond een Golden Globe op. Catherine Helmond was 89 jaar. Het weer, het is overwegend bewolkt en het koelt af tot een graad of drie. Morgen veel bewolking, vooral in de middag kan er wat regen vallen. Het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Journaal.